Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe informateur wil vandaag meteen vol aan de bak. Kim Putters is door de Tweede Kamer gevraagd om het over te nemen van Ronald Plasterk. Hij gaat verder proberen uit te vogelen welke partijen samen in een kabinet zouden willen. En Putters agenda zit al meteen behoorlijk vol. Ik zal uiteraard met mijn voorganger Ronald Plasterk spreken. Dat zal vanmiddag eh, al gebeuren. Dus eh, we gaan eh, gelijk van start. Ehm, maar ik wil het ook grondig en zorgvuldig doen. Ehm, dus dat betekent dat ik ook met een aantal experts zal gaan praten. En ja, daarna heeft de Kamer volgende week uh, reces. Ja, vakantie dus. Die tijd wil hij gebruiken om de gesprekken met alle politiek leiders voor te bereiden. Putters heeft vier weken voor zijn opdracht. Daarna komt hij met een verslag. Alle defensieministers van de NAVO-landen komen vandaag bij elkaar in Brussel. Het rommelt in de club na een speech van Donald Trump. Hij zei dat die landen die te weinig uitgeven aan hun leger... niet zou helpen als Rusland ze zou aanvallen. Een NAVO-afspraak is dat ieder land minimaal 2% van de economie uitgeeft aan defensie. Ongeveer de helft haalt die norm niet, ook Nederland niet. Off the record zal het ook over heel iets anders gaan, zegt correspondent Kizia Hekster. In de wandelgangen gaan ze het ook nog hebben over wie de nieuwe NAVO-topman moet worden. En steeds meer landen hebben hun oog laten vallen op Mark Rutte... die mogelijk begin april die baan krijgt. En duizenden dikke wagens zijn in beslag genomen in een haven in Amerika. Het gaat onder meer om Audi's, Bentley's en Porsches... Correspondent Gary van Pinksteren legt uit waarom de auto's van die merken de VS niet in mogen. Het heeft te maken met één klein onderdeeltje dat is gemaakt in het westen van China. Het is al een paar jaar zo dat eh, Amerika, maar ook Europa zegt... goederen die uit eh, dat gebied komen, die uit Xinjiang komen... die zijn mogelijk gemaakt met eh, dwangarbeid van Oeigoeren. En daar, die willen we daarom niet binnenlaten. In al die auto's moet dat ene onderdeeltje nu worden vervangen... en pas als dat is gebeurd mogen de auto's Amerika in. Het weer nog grijs en regen of motregen, maar wel zacht vandaag. Vanmiddag droog met in het zuiden zelfs wat zon. Het wordt 13 tot ik 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het oplossen, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A44, Den Haag-Amsterdam. Bij Noordwijkerhout gebeurde een ongeluk. Nu heb je 20 minuten vertraging vanaf Oestgeest. Verder naar de A10, de Ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden een kwartier file rijden vanaf afrit Volendam. Tot slot ook nog even snel naar de A27 naar Gorkum.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 Baby, sometimes love your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just slaap jij naast mij, maar ik ben bang. tell me now just who is hurting who. I should've known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should've known better to take a chance on ever explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you come back home.